Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanaf de Japanse ruimtebasis Tanegashima is de eerste marszonde gelanceerd van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is ook de eerste Arabische missie naar een andere planeet. De zonde komt begin volgend jaar aan bij Mars en gaat twee jaar lang metingen verrichten aan de atmosfeer van de planeet. Die moeten helpen duidelijk te maken hoe waterstof en zuurstof verdwijnen uit de ijle dampkring van Mars. De missie is verder vooral bedoeld om de Emiraten op de kaart te zetten als een ruimtevaartland. Wetenschap en technologie moeten de inkomstenbron van de toekomst zijn voor het land wanneer de olie opraakt. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft de 27 EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Hij deed dat bij het diner van de regeringsleiders bij de EU-top. Na drie dagen onderhandelen is er nog steeds geen akkoord over de begroting en het corona-herstelfonds. Nederland en andere zogenoemde zuinige landen willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit dat fonds, tot grote ergernis van andere landen. Michel herinnerde de leiders onder wie premier Rutte eraan dat er met meer dan 600.000 coronadoden in de wereld niet alleen een medische crisis is, maar ook een economische crisis. Duizenden Wit-Russen hebben in Minsk een campagnebijeenkomst bijgewoond bij een van de belangrijkste oppositiekandidaten, Svetlana Tiganovskaya. Zij neemt het bij de presidentsverkiezingen van 9 augustus op tegen president Lukashenko... die Wit-Rusland sinds 1994 met harde hand regeert. De 37-jarige Tiganovskaya is getrouwd met een populaire blogger... die sinds mei in de cel zit. Ze wordt gesteund door twee oppositiekandidaten... die niet aan de verkiezingen mogen meedoen. Algemeen wordt aangenomen dat Lukashenko ook deze keer de verkiezingen zal winnen. Het weer, toenemende bewolking en op sommige plaatsen wat regen.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 Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen Zandvoort, Zandvoort.